boerderij. In de kranten zette hij een oproep achterin. Moet hij uit de grond, wat zoekt naar een boerin. Geen enkele reactie, de vrouw vrouwtjes me niet. Een neut die scheurde dus op boer in de werving ziet. Want het is lekker. is what Burin.